Mark Hokker met het NOS-journaal. De instelling van een minberoep meer mogelijk. De milieuzone geldt voor de binnenstad van Utrecht, het stationsgebied en het jaarbeursterrein. Dieselauto's van voor 2001 mogen er niet komen. Bij demonstraties in Jeruzalem en andere Israëlische steden zijn zo'n 50 ultra-orthodoxe joden opgepakt. De demonstranten blokkeerden gisteren straten en gingen op de vuist met de politie, melden Israëlische media. Daarbij raakten drie agenten gewond. De groep protesteerde tegen de arrestatie van een orthodoxe jood van 24... die vastzit omdat hij dienstweigeraar blijkt te zijn. De orthodoxe gemeenschap demonstreert vaker tegen de dienstplicht... en de arrestaties van dienstweigeraars. Want ook de orthodoxe joden zien de dienstplicht in Israël... als bedreiging voor hun manier van leven. De presidenten Trump en Erdogan hebben afspraken gemaakt... over gezamenlijke militaire actie in Syrië... De Amerikanen en Turken willen samen de steden Raqqa en Al-Bab heroveren op IS. De presidenten spraken telefonisch over de strijd tegen het terrorisme, de vluchtelingencrisis en de instelling van een veiligheidszone in Syrië. Turkse bronnen melden dat Erdogan Trump heeft gevraagd de Amerikaanse steun aan de Koerdische milities van de IPG in te trekken. Het is niet bekend hoe Trump op dat verzoek heeft gereageerd. In de Amerikaanse staat Louisiana hebben tornado's grote schade aangericht. Zeker 20 mensen raakten gewond, huizen en andere gebouwen werden vernield... en ruim 20.000 huishoudens in het zuidoosten van de staat zitten zonder stroom. Vooral een wijk in New Orleans is de schade groot. Het gaat om een wijk die ook al zwaar getroffen werd door orkaan Katrina in 2005. Ook in buurstaten Mississippi en Alabama hebben tornado's en slecht weer schade aangericht. Het weer hier dan. In het midden en zuiden kan nog wat lichte regen of natte sneeuw vallen. In de loop van de ochtend wordt het overal droog. Vanmiddag wordt het min 1 tot plus 4 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB.